spoedige start. Klomp met het NOS-journaal. Van Denemarken om binnenkomende asielzoekers te laten meebetalen aan hun opvang leidt tot veel ophef. Volgens het plan van de regering moeten vluchtelingen waardevolle bezittingen als juwelen en alle cash boven de 400 euro inleveren bij de grens. Persoonlijke zaken zoals trouwringen mogen ze wel houden. Volgens de regering is de maatregel nodig om de opvang van de toenemende stroom asielzoekers betaalbaar te houden. In Denemarken zelf en in andere landen is met afschuw gereageerd. Tegenstanders vergelijken het met wat de nazi's in de Tweede Wereldoorlog met de Joden deden. Ook is de Deense oppositie bang voor het imago van het land. De Amerikaanse presidentskandidaat Bernie Sanders heeft excuses aangeboden aan zijn rivaal Hillary Clinton voor het stelen van computerbestanden. In het tv-debat van de democratische kandidaten zei hij dat hij een van zijn medewerkers inmiddels heeft ontslagen. Medewerkers van het campagneteam van Sanders zouden een computerstoring in een gedeelde databank hebben aangegrepen om informatie over kiezers van Clinton te krijgen. Clinton zei dat ze de excuses accepteert. Een vrouw uit Gelderland heeft afgelopen avond Nederlands hoogste casino-jackpot ooit gewonnen. Ze won 3,65 miljoen euro op een speelautomaat bij het Holland Casino in Utrecht. Volgens een woordvoerder zat ze nog niet zo lang te spelen en kan ze er dus ook niet veel geld in hebben gegooid. Het vorige casino record stond op ruim 2,9 miljoen. Een man uit Twente won dat bedrag toen met een inzet van 7,5 euro. Het weer, het is erg zacht met minima rond de 10 graden. Overdag blijft het extreem zacht. Smiddags wordt het tussen de 12 en 14 graden.